Volgens een bedrijf dat die cijfers bijhoudt... zouden de medewerkers zich om allerlei redenen ziek melden. Corona, maar ook de hoge werkdruk of stress... doordat bijvoorbeeld alles duurder wordt, zouden meespelen. Het bedrijf denkt dat jonge medewerkers daar meer last van hebben... dan hun oudere collega's. Het beroemde schilderij Het Melkmeisje van Johannes Vermeer... zag er eerst heel anders uit. Het hebben onderzoekers ontdekt die het schilderij onder een scanner legden. Vermeer vond hem blijkbaar niet zo goed uit de verf komen, want hij heeft er overheen geschilderd. Het gaat om de muur achter het melkmeisje. Verslaggever Jeroen de Jager vertelt wat er op te zien is. Ze hebben nu ontdekt eh, met nieuwe apparatuur dat er een kannenrekje heeft gehangen voor zo'n schilderij dat al zo erg onderzocht is. Toch spectaculair nieuws dat Vermeer blijkbaar andere bedoelingen heeft gehad in het begin van dat schilderij en het uiteindelijk toch weer anders heeft aangepakt. In het dorpje Budaart vlakbij Leeuwarden, is vannacht iemand met zijn auto op een loslopend paard geknald. Vier paarden bleken ontsnapt. Eentje kon de vrouw nog ontwijken, maar daarna kon ze er niet omheen. De vrouw kwam er zonder problemen vanaf. Het paard overleefde de botsing niet. Een ander paard raakte gewond. En de politie waarschuwt voor nieuwe nepwapen-challenge op TikTok. jongeren maken steeds vaker video's met gelblasters, een speelgoedpistool waar gelballetjes uitkomen. In de video schieten ze op wildvreemde mensen en dat zorgt volgens deze haag. Tilburgse wijkagent regelmatig voor problemen. Nou, ik denk als iemand zo tegenover je staat met zo'n wapen, dat je dan wel goed schrikt. Er komen er ook nog eens gelballetjes uit inderdaad. En als die jou raken, kan je eh, dus eh, brandwonden eh, krijgen. Dan wel als het in je ogen terechtkomt, kan het dus voor schade zorgen. En dat is dus de reden waarom je dus niet op elkaar moet schieten. Eind vorige maand werden al twee van dit soort gelblazers in beslag genomen. De dingen zijn trouwens niet verboden en gewoon in de speelgoedwinkel te koop. Het weer. In het noorden nog een bui. Droog is het in het zuiden. Maar dat blijft niet zo. Morgen een graad of 20 en het wordt weer nat. Ga voor de zekerheid met een paraplu op pad. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat nog file tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena.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 Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. a Se parece a meses su padre y ya dice nada comienza comienzan y fea, no alcanza y quiere ayudar. Solo lo importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar que el niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más.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 bleek in het Kamerdebat over de plannen. Vanaf vandaag kan Nederland twee keer zoveel gas van buiten Europa importeren. Een drijvende fabriek in de Groningse Eemshaven is daarvoor in gebruik genomen. Tot nu toe kon vloeibaar gas alleen in de Gate Terminal in Rotterdam omgezet worden in gewoon aardgas. De Europese Centrale Bank komt vanmiddag met een nieuw rentebesluit om de inflatie af te remmen. Er wordt een flinke verhoging verwacht, die ook gevolgen heeft voor de spaarrentes en de hypotheekrente. Het weer, vanmiddag soms even wat zon, maar ook weer buien bij zo'n 21 graden.